De daling van de verkoop komt volgens de NVM door de onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek... en het opraken van potjes voor koopsubsidies en startersleningen. Er werden dan ook vooral veel minder goedkopere starterswoningen verkocht. De huizenprijzen zijn aan het stabiliseren. Gemiddeld zijn woningen nu 1,5% duurder dan een jaar geleden. De NVM merkt wel dat veel verkopers nog te veel vragen voor hun huis. Mede daardoor staan woningen lang te koop, gemiddeld nu 129 dagen. Een test met een vliegtuig op zonne-energie is geslaagd. toestel is na een vlucht van 26 uur veilig geland in Zwitserland. De 12.000 zonnecellen konden overdag genoeg energie opvangen om s'nachts door te kunnen vliegen. Aan het test is zeven jaar voorbereiding vooraf gegaan. vliegtuig met een spanwijdte van 63 meter steeg gisterochtend om 7 uur op in Zwitserland en heeft cirkels boven het Jura-gebergte gevlogen. Philips krijgt een nieuwe bestuursvoorzitter. Het is Frans van Houten, nu nog in dienst van de bank en verzekeraar ING. Komend najaar treedt hij in dienst van Philips en het is de bedoeling dat hij op 1 april de leiding overneemt van de huidige topman Gerard Kleisterlee. Van Houten is geen onbekende bij het elektronica-concern. Zo zat hij in de raad van bestuur van Philips en leidde hij de afsplitsing van NXP Semiconductors. Op de aandeelhoudersvergadering van eind maart moet de benoeming nog worden goedgekeurd. Goede doelen hebben vorig jaar iets minder geld opgehaald. De donaties daalden met 2 miljoen tot 621 miljoen euro blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Ondanks de economische crisis steeg de opbrengst van acht goede doelen. Dat gold bijvoorbeeld voor de zonnebloem. De grootste verliezers waren de Hartstichting, Plan Nederland en Kerk in Actie.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 Onder bed van Marwijk is een elftal opgestaan. De beste spelers die ons landje kent, ons grootste talent. We zijn er weer bij. over de velden, dat zie je toch meteen. Met Robben op de vleugels en Van Persie in de punt.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 Cause you're hot, then you're cold, yes, then you're. I have is temporarily. Let me the faces right in front of me. But I don't want it back, and I want to face. Bye. zomerhit. Zandvoort. En jij bent erbij.